Clemens Peters met het NOS Journaal. Op Hawaii zijn inmiddels 89 slachtoffers geteld... na de natuurbranden van eerder deze week. Het dodental loopt hoogstwaarschijnlijk nog verder op... zegt de gouverneur van de Amerikaanse staat. Honderden mensen worden nog vermist. Op het eiland Maui zijn 2200 gebouwen verwoest. Natuurbranden komen wel vaker voor in Hawaii, maar niet van deze orde. Een zeer droge zomer in combinatie met sterke wind van een orkaan... leidde ertoe dat het vuur zich snel kon verspreiden. Zeker drie mensen zijn vannacht om het leven gekomen bij een grote brand... in een appartementencomplex in de Zuid-Franse stad Grasse, vlakbij Nice. 18 mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Het vuur brak rond drie uur vannacht uit in het trappenhuis van een gebouw van vijf verdiepingen in het centrum van de stad. Mensen hingen schreeuwend om hulp uit hun ramen, schrijven lokale media. De brandweer stette 17 auto's en 50 mensen in om de vlammen te bestrijden. Rond zes uur was het vuur geblust. De Pakistanse bergsportvereniging stelt een onderzoek in naar de dood van een Sherpa in de Himalaya. De Pakistanse man raakte zwaar gewond na een val. En tientallen andere beklimmers van de K2 zouden hem zijn gepasseerd zonder te helpen. De beschuldigingen komen van twee klimmers die dronebeelden van de situatie hebben gemaakt. Volgens hem had de Sherpa gered kunnen worden. De man overleed op een van de gevaarlijkste stukken van de route. Op veel plekken waren vannacht vallende sterren te zien... doordat de aarde door de Perseïden trekt. Dat is een soort ruimtegruis afkomstig van meteoren. Sommige deeltjes verbranden in de atmosfeer en geven dan licht. Op het hoogtepunt vannacht, rond kwart voor vier... waren er bij een onbewolkte lucht tientallen per uur zichtbaar. Ook de komende nachten zijn de Perseïden te zien... maar niet zoveel als afgelopen nacht. Het weer, het is een heldere ochtend. Later is er ruimte voor de zon en het blijft vandaag zo goed als droog. Vanmiddag wat meer wind en aan zee kan die zelfs vrij krachtig zijn. Tot 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.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 Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat pum pum. I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila Pie, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care care, that's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and wine me. Hey. Trouble gon' find me, trouble gon' find me anywhere Trouble will find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and wine me. They want me dead, but don't remind me. Both hands around you, it's not time. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got there carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clapping for me. If you throw it, I catch it, trust me. Gal come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance.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 Glij uit door het vele sop. Maar ik kan er weer tegenaan. Trek mijn jas aan, neem mijn koffer mee. Ga de deur uit, met persoonlijkheid voor. Loop honderd keer met tegenwind, maar voor mij is dat geen probleem, omdat ik zo mijn weg wel vind. Ben elke dag een nieuwe kleur, rood, oranje, blauw of wit. De regenboog stelt toch teleur, wanneer er maar één kleur in zit. Stap de bus in, neem mijn koffer mee, reis verder, mijn persoonlijkheid Want als ik meeging met de stroom, had ik mezelf nooit leren just you and me.